In de jaren 80 was Brinkman minister in twee kabinetten Lubbers. Tegenwoordig is hij de voorzitter van Bouwend Nederland. Waarnemend CDA-partijvoorzitter Spies noemt Brinkman een zwaargewicht... en iemand die breed actief is in de maatschappij... In februari stemmen de CDA-leden over de lijst voor de komende verkiezingen. De gemeente De Ronde Venen gaat maandag vanwege een fout alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw tellen. Kandidaat van een lokale partij had vorige maand volgens de verkiezingsuitslag geen enkele stem gekregen. Toen bleek dat de kandidaat op zichzelf had gestemd en ook de familieleden op hem hadden gestemd, werd een onderzoek gestart. En daaruit kwam naar voren dat er in De Ronde Venen iets mis is gegaan. In Mexico hebben veiligheidstroepen een beruchte drugsbaron gedood. Het is Nazario Moreno González, bijgenaamd de gekste. Moreno González was een van de leiders van het drugskartel La Familia. Hij werd in Michoacán doodgeschoten tijdens een vuurgevecht met veiligheidstroepen dat twee dagen duurde. Behalve de drugsbaron kwamen ook vijf agenten, drie burgers en drie andere bendeleden om. Op de Iraanse staatstelevisie is een documentaire uitgevonden over de vrouw die voor overspel is veroordeeld tot de doodstraf. De vrouw bekent eh, daarin dat ze betrokken was bij de moord op haar echtgenoot. De uitzondering volgt op westerse berichten dat de Iraanse is vrijgelaten. Iran spreekt tegen dat Ashantiani vrij is en spreekt van een westerse publiciteitscampagne. De bioscoopfilm New Kids Turbo heeft het openingsrecord gebroken. Volgens distributeur Benelux Film bracht de comedy donderdag op de dag bijna 250.000 euro op. Dat is 6.000 euro meer dan het oude openingsrecord van Komt een vrouw bij de dokter. Hoeveel bezoekers er precies zijn geweest is niet bekend.